uur. Spanje laat deze zomer mogelijk toch toeristen toe. volgens Spaanse media gebeurt dat zonder de eerder aangekondigde twee weken quarantaine. Eind juni zou het land weer open gaan voor buitenlandse toeristen. In Spanje werden vandaag 59 nieuwe coronadoden gemeld. Het is de tweede dag op rij dat het aantal sterfgevallen daar onder de 100 blijft. Bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis krijgen meer compensatie voor hun vaste lasten. Nu krijgen ze nog eenmalig 4000 euro, maar dat kan vanaf volgende maand oplopen tot een bedrag van maximaal 20.000 euro, afhankelijk van het omzetverlies. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de Telegraaf. Met de ruimere compensatie wil het kabinet bedrijven tegemoetkomen... waar de omzet voor een groot deel of helemaal is weggevallen. Ook komen er tientallen miljoenen meer beschikbaar voor het omscholen van werknemers. Kroongetuige Nabil B. weigert verdere medewerking aan het proces tegen de organisatie van Ridouan Taghi als hij niet zijn eigen verdediging mag kiezen. Dat zei hij in de rechtszaal waar hij ook zijn afschuw uitsprak over de moord op zijn eerdere advocaat Dirk Wiersum. Nabil B. heeft twee adviseurs gevonden voor zijn verdediging, maar daar gaat het OM volgens hem niet mee akkoord omdat een van hen geen advocaat is. Sinds vrijdag weigert B. daarom mee te werken aan verhoren, iets waar hij als kroongetuige wel toe verplicht is. De NS gaat reizigers met een rolstoel vanaf 1 juni weer assisteren bij het in- en uitstappen van de trein. Dat was vanwege de corona-uitbraak niet meer mogelijk. Alleen mensen met een elektrische rolstoel konden zelfstandig de trein in of uit. Ook blinden en slechtzienden krijgen weer hulp bij het instappen. Ze worden niet fysiek begeleid, maar krijgen mondeling aanwijzingen van NS-personeel. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 16 tot 24 graden.